9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Grondpersoneel van KLM op Schiphol gaat maandagochtend staken. Volgens vakbond FNV legt zeker 80% van het grondpersoneel het werk neer. Dat doen ze van 8 tot 10 uur ochtends. De bond verwacht flinke vertragingen en annuleringen van vluchten. Niet alleen van KLM, maar ook van Delta, Air France en andere maatschappijen... die door KLM personeel worden bediend. FNV en KLM onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO. De bond wil hogere lonen en minder flexibele roosters. De Formule 2-race op het circuit van Spa-Francorchamps in België is gestaakt... na een zwaar ongeluk waarbij de Franse coureur Antoine Hubert om het leven is gekomen. Op beelden is te zien dat de racewagen van Hubert in de tweede ronde een muur raakt... in een slip komt en op volle snelheid door de auto van de Amerikaan Correa wordt geramd. De auto van Hubert brak door midden. Korea ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. De Formule 2-race die morgen in Spa zou worden gehouden... is vanwege de dood van Hubert afgelast. De Griekse regering neemt maatregelen om de situatie in migrantenkampen aan te pakken. Verspreid over vijf eilanden zitten er nu zo'n 25.000 migranten in kampen... waar de omstandigheden zo langzamerhand onhoudbaar worden. De regering heeft daarom besloten om kwetsbare mensen als zwangere vrouwen... en alleenreizende minderjarigen zo snel mogelijk naar het vasteland van Griekenland te brengen. Verder wil de regering de zeegrenzen beter bewaken... en asielzoekers die worden afgewezen zo snel mogelijk terugsturen. Kiki Bertens is er niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken bij de US Open. De nummer 7 van de wereld verloor in New York van de Duitse Julia Görges 2-6-3-6. Vorig jaar bleef Bertens ook al steken in de derde ronde van de US Open. Het weer vanuit het westen stroomt koele lucht het land binnen. De bewolking neemt toe en er is kans op een bui, mogelijk met onweer.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 I'm the king of all the funky people. I'm the king of all the groovy people. It ain't reggae, but it's funky. Uh, it ain't reggae, but it's groovy. Get down with that funky sound. I said, get, get down with that funky sound. Uh, get down with that groovy sound. Uh, ride on funk, y'all. Ride on the funk. Hey, party people. Ride on the funk. Uh. voor zaterdagavond op ZFM. Shot me into the night. I was falling down the river. Floating into the light. Can't decide if I'm drunk or sober. Energy. faces crawling to my knees, moving one, two, three. I surrender to the beat, give it one more breath. Heart is pounding in my chest. Oh yeah, you're not rocking with the best.